Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school is gearresteerd. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de dood van de vier slachtoffers... omdat hij wist dat zijn 14-jarige zoon een wapen bezat en dat toestond. Vader en zoon waren vorig jaar al een keer verhoord... nadat de jongen online zou hebben gedreigd met een schietpartij op een school. Maar er werd toen geen reden gezien voor een arrestatie. De vader zei toen dat zijn zoon geen toegang had tot zijn kluis met jachtgeweren. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het bestuur heeft dat besloten na advies van een commissie. Erasmus is de eerste Nederlandse universiteit die dit besluit neemt. Bestaande samenwerkingen gaan nog door, maar worden de komende tijd wel beoordeeld. Eerder dit jaar waren er felle protesten van pro-Palestijnse betogers... die eisten dat de academische samenwerking met Israël zou worden stopgezet... vanwege de oorlog in Gaza. Maar daar gaven de universiteiten geen gehoor aan. Het aantal vrouwelijke bestuurders van grote bedrijven is weer wat toegenomen. Van de nieuw aangestelde topmensen van beursgenoteerde bedrijven... was afgelopen jaar 1 op de 3 een vrouw. Een jaar eerder was dat maar 13 procent. Volgens de opstellers van de Female Board Index doen bedrijven in de AEX-index het relatief goed, omdat die veel aandacht krijgen. In de meeste kleinere beursgenoteerde bedrijven zit nog steeds geen enkele vrouw in de raad van bestuur. In de raden van commissarissen gaat het beter, want daarvoor geldt een wettelijk kwotum. Er zijn nu bijna net zoveel vrouwelijke commissarissen als mannelijke. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Veel koeler dan 20 graden wordt het niet. Daarna in een groot deel van het land een zonnige dag. Alleen in het zuiden wat meer bewolking en ook kans op een bui.